7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Na de grote droogte vorig jaar is in veel waterschappen de grond nog steeds te droog. Op veel plaatsen staat het grondwaterpeil nog te laag, vooral op zandgronden. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS onder de waterschappen. Met de dijken gaat het wel goed, zo zijn veel scheuren weer vanzelf dichtgetrokken toen het weer natter werd. Om in de toekomst beter met droogte om te gaan... wordt er nu vaak meer water vastgehouden... en zijn er maatregelen genomen tegen verzilting. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie dan in 2018. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor vrijwel alle huishoudens is afgelopen maand de energierekening gestegen door de verhoging van de energiebelasting. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar naar verwachting uit op een energierekening van bijna 2100 euro. Dat komt niet alleen door de prijsverhoging voor gas en elektriciteit... maar vooral doordat de belastingen zijn gestegen. Inmiddels bestaat bijna de helft van de energierekening uit belastingen. De oud-campagneleider van president Trump, Paul Manafort... zou tot 24 jaar celstraf moeten krijgen... en een boete tot ruim 50 miljoen euro. Dat is het advies van speciaal aanklager Robert Mueller. Manafort werd vorig jaar al door een jury schuldig bevonden... aan onder meer belasting en bankfraude. Eerder deze week oordeelde een rechter ook dat Manafort opzettelijk heeft gelogen tegen aanklagers... in het onderzoek naar Russische inmenging, inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Door het hele land hebben mensen melding gedaan van een vuurbal die langs de hemel trok. Dat gebeurde rond tien over negen gisteravond. Op sociale media staan veel berichten over het verschijnsel... zoals filmpjes waarop een lichtspoor te zien is. Het was vrijwel zeker een stofdeeltje of steentje uit de ruimte... dat bij het binnenkomen van de dampkring een lichtspoor achterliet. En dan het weer. Het is helder met landinwaarts. Kans op lichte vorst.